Vandaag wordt de voorjaarsnota besproken in de ministerraad. Waarschijnlijk komt er dan meer duidelijkheid over de tegenvallers. President Trump heeft in Vaticaanstad een ontmoeting met paus Franciscus. Bij het gesprek in de bibliotheek van de paus is niemand anders aanwezig behalve een tolk. De paus en Trump zijn het oneens over thema's als migratie, de opwarming van de aarde en de verdeling van welvaart. De Amerikaanse president spreekt later vandaag ook nog kort met de Italiaanse president Mattarella en premier Gentiloni. Trump reist daarna door naar Brussel voor een NAVO-top en een gesprek met EU-leiders. De gemeente Amsterdam overschat de opbrengsten van toerisme in de stad. Weekblad Groene Amsterdammer en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico hebben uitgezocht dat het toerisme jaarlijks 71 miljoen euro kost. Dat is 6 miljoen meer dan de gemeente aan toeristen en rondvaartbelasting incasseert. Verder zou alleen een kleine groep grote ondernemers profiteren van de toeristen. Veel andere ondernemers lopen juist omzet mis. De gemeente is intussen een onafhankelijk onderzoek begonnen naar de opbrengsten van toerisme. In alle gemeentelijke zwembaden in Den Haag wordt een pasjesysteem ingevoerd... na overlast in het Zuiderparkbad. Jongeren hebben bezoekers en personeel daar lastiggevallen en bedreigd. Volgens de gemeente zijn er tussen begin 2015 en april dit jaar 48 incidenten geweest. Onder meer aanranding en diefstal. Vanaf nu kan iedereen die zich misdraagt in een Haags bad een zwemverbod tot maximaal vijf jaar krijgen. Schiphol kleurt vandaag rood-wit. Duizenden Ajax-supporters vertrekken vanaf de luchthaven naar Stockholm. Ze gaan in 31 vliegtuigen naar de Zweedse hoofdstad... voor de Europa League finale tegen Manchester United. De wedstrijd begint om kwart voor negen vanavond. Het weer, het wordt vrij zonnig, maar er trekken ook wolkenvelden over. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Veel vertraging nog altijd op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam... Bij Zoeterwoude, 9 kilometer na een ongeluk. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden.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 Mijn naam is Willem Bruist en ik, eh, ik ga jullie eh, vermaken, vervelen, vul het zelf maar in. Tot 12 uur. En ik dacht, weet je wat, ik begin eens een keer met een, eh, een tune. Wel bekend van, de, ja, Annette van Trecht, hè. Origineel is het van ehm, de Bob Crew Generation. het nummer heet Music Watch Girls Buy. Je kent het ook van hoe heet die zanger ook alweer? Humphrey Bogart, geloof ik, hè? Ja. Oh, Engelbert Humperdinck. Ja, nou ja, ja. Wat kun je verwachten tot 12 uur? muziek, nog meer muziek. Af en toe een plasplaat ertussen. En eh, die plasplaat die geef ik vanzelf al aan. En eh, dat betekent dat je dan eventjes... Eh, ja, dan kun je zelf even sanitair ontspannen, zeg maar. Want je al die koffie moet je kwijt, de thee moet je kwijt. Sommige mensen zitten eraan een ontbijtje, sommige mensen ook niet. Luisteraars zijn er alweer. <laughs> Ik zie zelf dat Canada al wakker is. Drie uur in de nacht is het daar, beste mensen. Jawel. Dus tot 12 uur, Siem Koos Summer. En even een speciale eh, groet richting onze programmaleider, de heer A.J. Vos. Fijn dat je er bent, man. En ik zal hem zo iets lekkers bij de koffie. Is altijd goed we gaan beginnen jongens. En eh, zo gaan we natuurlijk wel verder met het eh, stukje ochtendgymnastiek. Beetje tempo Carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom. gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a de una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a de una fiesta. Pina colada, una cerveza, tequila, tequila, boom, boom, boom. Pina colada. gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a una fiesta. Hey, Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. Mañana colada, una cerveza, tequila, tequila, baila, aquí se dan las fiestas, la bebida consejera del cardiólogo loco. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. Tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom boom, tequila boom Aquí se baila, aquí se dan las fiestas, la bebida consejera del cardiólogo loco. Sangre de toro, carta nevada, pina colada, tequila boom boom. vamos a hacer una fiesta. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza. En casa mañana vamos a hacer una fiesta. Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila burbu Sangre de toro, carta nevada, piña colada. motivation. My once nou jongens, eventjes rust, eventjes pas op de plaats. Yeah, yeah. Oh meer, hebben dan een reggae versie. Ah. All these other girls are tempting, but I'm Jawel, jawel, jawel, jawel. Ik sprak gisteren een Franse toerist en die zegt... Uh, eh, Monsieur uh, eh, Bruist, uh, avec uh, le France? Zeker. satin noir sur son teint blanc A vous peignoir que c'est troublant oh, oh. oh. À vous c'est troublant Je noirais bien pour dix ans mais j'en prendrais pour dix ans au moins. Au moins 110 ans. Helen. Eh, weet je nou dat die gozeren, die had een, ja, een kop met krullen, joh. Nou, daar kreeg een pater hik van gewoon. Jawel. <laughs> Het is mij niet gelukt in ieder geval. Ik zie trouwens dat er weer heel erg actief eh, ja, geplaatst wordt op eh, de, plaat en jouw verhaal. Facebook. Moet je gewoon eens kijken, dat is leuk.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 langzaam begint de, ja, de stroom luisteraars langzaam op gang te komen. Iedereen wordt een beetje wakker. Zijn ze niet gewend? Zo vroeg op de morgen, tropische klanken? Nee. Dit is het begin van een lange radiodag bij CFM Zandvoort. Maar die is na mij afgelopen wel nee. Gewoon blijven luisteren. Volgende plaatje die is voor uh, Peter Heide uit Heerenveen. Ook een vaste luisteraar en uh, een vaste deelnemer van de plaat en je verhaal. ta ta ta ta ta ta Speciaal voor Peter Heijden helemaal in Friesland. Friesland boppen. Ik zie zelf dat ze bij Duraf meer een krukies luisteren. Ho ho! Sharon, eh, ja. I Got You Baby. Vele malen gecoverd, maar origineel blijft toch het mooiste, denk ik. Geldt niet voor alle nummers, deze bijvoorbeeld. Denk ik. Ah. Is er nog koffie? sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing, your music on the swing. Red, red wine, you give me wally pazing, wally pazing, make me do my own thing.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 Dat is, ja, dat is toch jammer. Ik zal hem nou zo, de Summer is Magic. Ja, ja, ja, ja. Dat breekt ons op kwart voor tien en dit is de plasplaat. You have to imagine, imagine. En zo heet die band. Summer is Magic, nummer uit 2008. Dat swingt nog steeds. En het was de plasplaat voor vandaag. <laughs> en we gaan gewoon door natuurlijk. Wil je meekijken live? www.zfm-live.nl Kijk in de studio. Wat deze meloot allemaal doet hier. Van meloot ben ik, ja! Ja, je luistert nog steeds naar ZFM Summer. Mijn naam is Willem Bruist. En ik heb behoorlijk last van de Soul Sun. Ja, maar dat geeft niet. doe ik met plezier. try. de discotheek. En zo gaat het maar door natuurlijk. Dat geldt ook voor het volgende nummer. Ik had eh, de, de begintune had ik al. En toen was hij eh, nog niet binnen. Hij is nu binnen. Dus eh, ja, ik zou zeggen, kom maar binnen met je knecht.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 Dus eh, ja... dat op deze mooie, mooie woensdag. Zie Koos. Samma, ja, dat was het, hè. <laughs> Tot 12 uur. En daarna is het eh, tijd voor zand voor lunch. Maar zover is het nog niet. We moeten nog eventjes twee uurtjes. En het laatste uur... Eh, staat gepland dat ik eh, live ga op eh, Facebook. Dus dan eh, zal ik even een rondleiding geven in de studio. Hoe ik hier zo dagelijks mijn tijd doorbreng, zeg maar. En ik niet alleen, want er zijn natuurlijk nog veel meer programma's bij ZFM Zandvoort. Om er wat te noemen, hè, wat ik net al zei, Zandvoort luncht. vanavond hebben we Beachmasters. En uh, ja, we hebben meer. Morgenavond Alternative FM. FM hebben we ook nog. En eh, eigenlijk is er nog te veel om op te noemen. Eigenlijk moet je eens even kijken op uh, eh, www.zfmzandvoort.nl. staan alle programma's. Ja, ook die van Willem Bruist. Denk ik. Ik spring er altijd in hè, met een programma. Ik zeg, ja joh, doe ik wel eventjes. Jawel. <laughs> maar goed, zoals ik al zei, we gaan richting de klok van 10 uur.